En niet ook nog bij een hotel verderop. Volgens Amerikaanse media is het aantal doden opnieuw opgelopen. 170 Afghanen zouden om het leven zijn gekomen. En ook 13 Amerikaanse militairen. IS heeft de aanslag gisteren opgeëist. Er gaat veel mis bij de ruggenprik. Volgens een vandaag krijgt een kwart van de vrouwen die tijdens de bevalling vraagt om een ruggenprik hem niet of te laat. Komt doordat er simpelweg geen arts aanwezig is die de prik kan zetten. Vooral s'nachts kan het lastig zijn, zegt de Vereniging van Anesthesisten. S'nachts is er in elk ziekenhuis één anesthesioloog die dienst heeft over het algemeen. En dan heb je dienst voor de spoedeisende hulp, voor de OK en voor de verloskamers. Dus je kunt als barende vrouw dan wel pech hebben. Kijk, op het moment dat je iemand aan het reanimeren bent, ja, dan kan je daar niet mee stoppen om naar de verloskamers te gaan. Een scholier van een techniekschool uit Eindhoven heeft 22.000 euro gekregen... omdat hij ernstig gewond raakte tijdens een praktijkles in 2018. De hand van de leerling van 16 kwam in een vreesmachine. Het OM vindt dat de school de vreesmachine niet goed beveiligd had en er was te weinig toezicht. En ook hield de school er volgens het OM geen rekening mee dat er jonge kinderen met de machines werkten. Het was een mooie Nederlandse dag op de Paralympische Spelen. Caroline Groot pakte brons bij het baanwielrennen. Volgens Edwin Peek een fantastische prestatie. Iedereen gaat natuurlijk voor een gouden medaille, maar Caroline Groot maakt haar debuut op dit toernooi. Heeft nog nooit op de Paralympische Spelen eh, gefietst. En eh, ja, ze heeft twee heel sterke concurrenten uit Groot-Brittannië en uit Canada. En die waren gewoon beter vandaag. En er was nog een medaille bij het baanwielrennen. Zilver voor Aleida Noorbruis. Maar dat voelt als goud. Een medaille zou mooi zijn als ik dat zou halen. Goud wisten we eigenlijk op voorhand al een beetje dat dat nou ja, niet mogelijk was of amper mogelijk. Maar dat ik er dan nog zilver uitsleep met zo'n minimaal klein verschil op goud... dat hadden we eigenlijk alleen maar durven hopen. Het weer vanavond niet overal droog. Morgen in de ochtend de meeste buien, in de middag wat vaker zon en zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen inmiddels weer doorrijden... maar er zijn een paar uitzonderingen, want op de A10, de ring Amsterdam, staat het vast. Tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Geuzenveld... heb je nog een kwartier oponthoud door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het langzaam...